Door Almegens met het NOS-journaal. Rusland heeft weer een zware drone- en raketaanval op een aantal Oekraïnse steden uitgevoerd. In Kiev worden vier doden gemeld. In de hoofdstad werd onder meer een ziekenhuis geraakt. Ook de zuidoostelijke stad Zaporizhia werd zwaar getroffen. Daar werden een school en wooncomplexen beschadigd. Zeker 16 mensen raakten daar gewond. Waarnemers spreken van een van de grootste Russische offensieven sinds het begin van de oorlog. Het Oekraïense leger zegt dat er bijna 600 drones en 50 raketten zijn afgevuurd. Uit voorzorg heeft Polen opnieuw gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. In Hellevoetsluis is een legale wietkwekerij overvallen, zo meldt de politie. De overvallers namen volgens de politie de productievoorraad mee in een kleine witte vrachtwagen. Over de waarde van de buit is niets bekend. Bij de overval in Hellevoetsluis vanochtend raakte niemand gewond. De vrouw die donderdag in Sneek werd neergeschoten door haar partner is overleden. Dat melden de nabestaanden in een verklaring. De vrouw van 32 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat de partner van de vrouw de dader is. en schoot daarna zichzelf dood. De nabestaanden vragen in de verklaring om rust en privacy. Bij een verkiezingsbijeenkomst in het zuiden van India zijn zeker 39 mensen omgekomen door verdrukking. Ook raakten tientallen mensen gewond. Veel meer mensen dan verwacht waren op het evenement afgekomen om een glimp op te vangen van een populaire acteur die vorig jaar een politieke partij oprichtte. Toen de man de menigte toesprak vanaf een bus vielen veel mensen flauw. Het weer in het noorden en noordoosten kan het nog wat mistig zijn. Vanmiddag is het zonnig en droog bij 17 tot 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en noordoosten is er later in de middag kans op buien.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 Tot 12 uur ga ik nog van alles wat laten horen onder het motto... de helden van toen, de jazzhelden waarmee we groot zijn geworden. En van Cannonball Adderley spring ik eh, gelijk naar Mr. Charlie Parker als bijnaam Bird. Um, ehm, een van de belangrijkste namen in de overgang van de traditionele jazz naar de moderne jazz. Eigenlijk eh, samen met Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Charlie Brown en Bud Powell beschouwd als de uitvinders van de bebop. Nou, we gaan het horen. La Paloma. En ook een klassieker, maar wel op de manier zoals meneer Charlie Parker dat doet. Een fade-out. Charlie Parker, La Paloma. Ik ga naar vocalist eh, Jamie Cullum. Een Britse zanger en multi-instrumentalist... die eh, zichzelf voornamelijk op piano begeleidt... maar ook andere instrumenten speelt. You and the Music. and the night and the music Fill me with flaming desire Setting my being completely on fire You and the night and the music Thrill me, but will we be one After the night and the music are done Until the pale light of dawn and day we will be throbbing guitars. Morning will come without warning and take away the stars. If we must live for the moment, love till the moment is through. After the night and the music die, well, I if we must live for the moment love till the moment is through after the night and the music dying well i have you Ja. Ik zeg uh, klasse, Jamie Cullum. En dan ga ik naar een volgende held. Dat is eh, trompetist Art Farmer. Ook trendzettend geweest. Veel gespeeld met alle groten in alle orkesten gezeten. Jerry Mulligan, Ron Carter, Jim Hall, Winter Marsalis. Big band muziek heeft hij gedaan. Alles en nog wat. Heim, eh, Ray Brown, Lionel Hampton, Shelly Man. Noem ze maar op. Ik ga laten horen van deze meneer Art Farmer. Five Spots After Dark. En van Art Farmer naar een andere held. Stan Getz. Die eh, groot is geworden met zijn allerberoemdste nummer als begeleider op zijn tenorsax in The Girl from Ipanema. Enorm productief geweest. Eh, ongelooflijk veel gespeeld en veel op de plaat gezet. Zoals wij nu met eh, zijn kwartet horen. Don't worry about me. En me, dat is dan meneer Stinkets. Kids. Ja. Stan Getz Quartet, Don't Worry About Me. Een ehm, bijzondere muzieksoort die prima paste in wat wij allemaal hier op ZFM Jazz draaien... is de Cajun muziek. Dat is een... Ehm, een ehm, eh, ja, een muziek die eh, floreert in eh, Louisiana. En een echte eh, kei op het gebied van deze muziek is eh, meneer Rocking... <laughs> Rockin' Dopsy. Rocking Dopsy en his Cajun Twisters. En we gaan luisteren naar het stum, stuk... ik zou zeggen, belofte maakt schuld. You promised me love. Ik ga nu naar een eh, groep. Dat is... Eh, eh, heel lang is die groep een begeleidingsgroep geweest... van heel veel muzikanten. Lester Young, Lou Danielson, Stanley Turntine... Sonny Stitt, Ned Adderley, Anita O'Day, Bucky Pizzarella. En wij hadden ook van die standaard begeleidingsgroep. Bijvoorbeeld trio Louis van Dijk of trio Pim Jacobs. Die eigenlijk heel veel vocalisten en instrumentalisten moeiteloos konden begeleiden. En iedereen speelde daar graag mee. Dat zijn ehm, trio's, begeleidingsjongens... die eh, met alle winden kunnen meewaaien... en precies de begeleiding geven die men kennelijk wil. Ehm, hier horen we ze met z'n drieën, de Three Sounds. En het stuk, dat is een, eh, getiteld Nothing But The Blues. like you, you're nice. Seems like I've known you for years. But we met just an hour ago. I'd never know we're such old friends. and I like you a lot. So don't go. You're nice. You're very much me. How very nice we could be. But we'd never have all that we have. Let's never know and just be friends. Cause I like you a lot. So don't go. marvelous, wondrous, and quite notorious. of Costa Rica. Cause I like you. Yes, I like you. dat, eh, dat was Irene Kroll. En eh, van Irene Kroll gaan we naar eh, gitarist Kenny Burrell. Chitlins Con Carne. is eh, Kenny Burrell op de gitaar. De, hij leeft nog. Uh, 94, een van de weinige van de helden van toen die nog in leven is. Van Burrell ga ik naar een andere bijzondere held. Errol Garner. Een autodidact die alles op het gehoor heeft gespeeld... en ook in zijn latere carrière nooit eh, notenschrift heeft geleerd. Eh een hele unieke stijl. Vaak geïmineerd, <laughs> geïmiteerd, maar nooit geëvenaard. Errol Garner. We gaan eh, luisteren naar zijn... Eh, zijn... Ja, waar gaan we naar luisteren? We gaan luisteren naar zijn uitvoering met zijn trio White Rose Bounce. niks aan toevoegen. Errol Garner. En van Errol Garner gaan we naar een andere held. En dat is eh, meneer, meneer uh, Coleman Hawkins. Eh, de vader van de tenorsaxofoon, zullen we maar zeggen. En wij gaan horen het stuk Riff Tide. was eh, niemand minder dan meneer Coleman Hawkins. En eh, als we nou willen gaan naar de eh, geschiedenis van de helden... is het moeilijk om keuzes te maken. Maar ze zijn er wel. Want Bud Powell bijvoorbeeld is ook zo iemand... die, niet, waar je niet omheen kan. Pianist wordt algemeen gezien als een van de beste en de meest invloedrijke pianisten in de geschiedenis van de jazz. En hij speelde een sleutelrol in de ontwikkeling van de bebop. Hij werd ook wel genoemd de Charlie Parker van de piano. We gaan het horen in het stuk Blues in Bebop. que nada. And black's white today, and day's night today. When most guys today, that woman prize today, are just silly jiggles. Tony Bennett. dat was meneer Tony Bennett. We zijn aan het einde van het programma gekomen. En ik laat, doe dat graag met nog een held. Lou Donaldson, de jazzsaxofonist en orkestleider. 60 jaar heeft hij gespeeld met alle groten. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zit een collega van mij hier in, het, in de volgende aflevering... van een van de langst lopende programma's van ZFM Zandvoort. Het programma ZFM Jazz op zondag.